voor als het virus opnieuw de kop opsteekt. De experts vinden ook dat er meer moet worden getest met een snellere uitslag. Verder moeten jongeren actief bij het coronabeleid worden betrokken... en moet het salaris van het zorgpersoneel omhoog. De Wit-Russische oppositieleider Tiganovskaya is naar Litouwen uitgeweken en is daar veilig. Dat schrijft de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken op Twitter. Tiganovskaya was gisteren urenlang onvindbaar nadat ze officieel bezwaar had aangetekend tegen de verkiezingsuitslag. Haar team kon geen contact met haar krijgen. In Minsk en andere steden was het gisteravond opnieuw onrustig. Betogers eisten het vertrek van president Lukashenko. De troepen gebruikten traangas en rubberkogels. Eén betoger kwam om het leven. Volgens de politie doordat een projectiel in zijn hand ontplofte. De stichting Japanse Ereschulden start een rechtszaak tegen de Nederlandse staat. De stichting wil een compensatieregeling voor de Nederlandse slachtoffers... vanwege oorlogsschade die ze hebben opgelopen tijdens de Japanse bezetting in Nederlands-Indië. Op eerdere verzoeken voor compensatie is geen reactie gekomen. En daarom stapt de stichting naar de rechter. In Nieuw-Zeeland is een bejaardentehuis in lockdown gegaan vanwege een mogelijke coronabesmetting. Dat is opvallend omdat er in Nieuw-Zeeland al ruim 100 dagen geen nieuwe coronabesmettingen meer waren ontdekt. De bewoners met klachten worden nu getest op het virus. Omdat er al zo lang geen corona meer was opgedoken in Nieuw-Zeeland is het dagelijks leven daar hervat.